Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. In Ierland een meerderheid voor het nieuwe begrotingsverdrag van de eurozone te hebben gestemd. Volgens de eerste tellingen heeft gisteren zo'n 57% voorgestemd en 43% tegen. Bijna de helft van de kiezers heeft zijn stem uitgebracht. Vanmiddag wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt. De regering zegt er volop vertrouwen in te hebben dat het verdrag is goedgekeurd. Het verdrag voorziet in strengere begrotingsregels. Het CDA heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Iedereen heet het. In het programma kiest het CDA voor begrotingsevenwicht in 2017. Zoals al eerder bekend werd wil het CDA starters op de woningmarkt helpen met een fiscaal gunstige bouwspaarregeling. Ook komt er een bonus voor het versneld aflossen van de hypotheek. Het CDA wil de lasten voor gezinnen verlichten, met name als er jonge kinderen zijn. Verlof voor zwangerschap, bevalling en vaderschap moet worden uitgebreid. Prem Radikusjoen stopt met zijn programma Primetime op Radio 1. Hij is boos omdat er in zijn programma onderbrekingen zitten als er groot nieuws is. Ook wil hij zelf bepalen wanneer het nieuws belangrijk genoeg is om zijn programma te onderbreken. Prem stopt niet bij de NTR. Hij gaat gewoon door met het televisieprogramma dat hij voor die omroep maakt. China heeft een hoge medewerker van het ministerie van Veiligheid opgepakt op verdenking van spionage voor, voor de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. De man zou jarenlang politieke, economische en strategische informatie hebben doorgespeeld aan de Amerikanen. wat voor informatie het precies gaat is niet bekend. En Heerenveen-aanvaller Bas Dost speelt volgend seizoen in Duitsland bij Wolfsburg. Dost was het afgelopen seizoen topscorer van de eredivisie. Heerenveen krijgt 7,5 miljoen euro voor hem. Het weer overwegend bewolkt met af en toe een bui. De middagtemperatuur varieert van 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 It's a party. I don't have much to say so. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? I miss you so. little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I've had it Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Had je gevallen Het klap wiekte nog na Maar ik wist wie ik zou worden tan and catsuit and bendy lights.